Volgens de Japanse tv was het een waterstofexplosie in een reactor waarbij een muur werd weggeslagen. Er zou geen radioactieve straling zijn vrijgekomen. Het metalen omhulsel van de reactor is nog heel. Bij de explosie raakten zes werknemers van de kerncentrale gewond. Zaterdag was er een soortgelijke explosie in een andere reactor van de centrale. De problemen met de koeling van de reactoren zijn ontstaan na de aardbeving van vrijdag. Een kleine 200.000 mensen zijn geëvacueerd. In de Japanse regio Miyagi zijn 2000 lichamen gevonden. Hulpdiensten vonden de doden op twee plaatsen langs de kust. De politie schat dat alleen al in deze regio 10.000 mensen zijn omgekomen door de natuurramp. Bewoners van de noordoostelijke kust werden een paar uur geleden opgeschrikt door een zware naschok. Daarna volgde een tsunami-waarschuwing, maar de vloedgolven bleven uit. De Japanse centrale bank vreest dat de economie in zwaar weer raakt door de aardbeving en de tsunami. De bank steekt daarom 15 biljoen yen in de geldmarkt. Omgerekend is dat 131 miljard euro. Veel bedrijven liggen stil, onder meer de 12 fabrieken van Toyota. De beurs zakte na de opening direct in het rood. De Nikkei-index daalde binnen een uur met 5 procent. Het Libische leger rukt steeds verder op naar het oosten waar de opstandelingen zitten. Er wordt nu vooral gevochten bij de oliestad Brega. Gaddafi's troepen zeggen dat ze Brega hebben ingenomen. Tegelijkertijd melden de opstandelingen dat ze de stad in het oosten van Libië nog in handen hebben. In het Rijtheater in Amsterdam worden tot en met donderdag spullen geveild uit de nalatenschap van koningin Juliana. Onder meer porseleinen serviezen, zilveren theelepeltjes en meubilair komen vandaag onder de hamer. Zo'n 10.000 mensen hebben de afgelopen week al een kijkje genomen. De opbrengst gaat naar goede doelen. Het weer bewolkt en eerst wat regen. In de middag klaart het vooral in het zuiden op.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 Getting girls is how I live. Some ask me questions. Why am I so real? But they don't understand me, I really don't know the deal about a brother trying hard it right. Not long ago, before I No one can tell me what to do.